En ehm, ja, we, maken nu plaats voor eh, de jazz. belangrijk. We zijn er gisteren uitgegaan overigens met de Q met de kwalificatie van de Formule 1. Dat kon net niet meegenomen worden. Maar eh, u zult het misschien weten, of anders eh, zeg ik het nu even. Dat Verstappen de tweede plaats heeft bereikt. Hij eh, start wel vanaf de eerste rij vanmiddag om drie uur. Maar Norris is hem iets voorgebleven. En het leuke is dat Hamilton, Russell, Leclerc en Sainz die daarna komen. En trouwens ook Gasly. Allemaal binnen een halve seconde zitten. Nou, dat was even het Formule 1 nieuws. Naast mij zit Oko Beuving. Goedemorgen, Alco. zeg, zeg maar Alco. Nou, Alco, Alco Beuving, ja, eh, eh, Alco, ja, Alco. bijzondere naam, komt niet veel voor. Nee, dat komt eh, niet veel voor. Ja, ik heb er al al wat last mee. Ehm, Alco, jij gaat, jij gaat de for Jazz doen, hè? Wat, wat gaan we allemaal doen? Ja, dankjewel Hans. Ik heb een programma samengesteld waar wielen toch wel een essentieel onderdeel vormen van de muziek. En over wielen is best wel jazzmuziek gemaakt. Dus ik ga het een en ander laten horen. Oh, toch wel? Met, heeft met autosport te maken? Heeft wel met autosport te maken, maar... Het, er zijn natuurlijk ook andere jazznummers. ja, nee, eh, nee, logisch, twee uur vol met eh, Nee, dat is, dat is waar, dat is waar. Maar eh, tussendoor praten we ook af en toe nog even. Dus, ja, we dus- gaan, ja, jij mag zeggen wat er ja, is. Nou, beste luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Deze keer live vanaf het circuit. En we beginnen traditioneel met een nummertje van de fenomenale cd van Julie London, Calendar Girl. En het is juni, dus Memphis in June. A shady veranda under a Sunday blue sky. Memphis in June and cousin Amanda's making a rhubarb pie. I can hear the clock inside a ticking everything is peacefully dandy. I can see old Granny cross the street, still a rockin', watching the neighbors go by. Memphis in June with sweet oleanders glow and perfume in the air. Up jumps the moon to make it that much grander. It's paradise, brother, take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in you. Julia Julie London, eh, prachtig natuurlijk. Het is voor mij een hele nieuwe gewaarwording. Eh, ik ben in de 70 en dit is voor mij de eerste keer dat ik op het circuit ben. Dus ik ben hier echt nog nooit geweest. Het was wel even zoeken om de juiste VIP-box te vinden waar ZFM uh, eh, gehuisvest was. Maar gelukkig heb ik het gevonden. Het is een fantastische ervaring. En als ik zo op die baan kijk, zie ik vooral rode raceauto's rijden. En Art Pepper heeft daar een nummer over gemaakt samen met Alvin Jones en George Cables. alleen op ZFM. Maar nu is het ZFM Jazz. En je hoorde Art Pepper natuurlijk op de sax, drums Elvin Jones... en achter de piano zat George Cables en op de bas speelde David Williams. En dit mooie nummertje Red Car komt van een eh, album The Trip uit 1977. Het is hier prachtig weer, een strak blauwe lucht. En dan is een nummer On a Sunday Afternoon mooi van toepassing. Dat wordt gespeeld door de Saxophone saxofoonkwartet. En dat staat op een cd van hun. Bohunks Place, the original Little Rascal Music. Komt-ie. Ja, dat waren de Bo Hunks eh, on a Sunday afternoon. We zitten hier op een fantastische plek hier op het circuit. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de baan. Ik zie, we zitten boven de pits. En eh, het grappige is, in deze ruimte hangen ook een aantal eh, digitale schermen. En op een van die schermen staat het hele circuit afgebeeld. En zie je precies waar de auto's rijden en wie er aan kop rijdt. Op een ander scherm zie ik wel, ik denk wel, wel 15 camerabeelden. Dat is eh, de race control beelden, volgens mij. Oh, dat zijn de race control beelden. Ja, dus die, staan ook, die, die, die zijn, kunnen ze ook in ik, ik heb toevallig eh, een paar keer als eh, Marshall hier gestaan. Hebben ook een rondleiding gedaan. Diezelfde, datzelfde scherm hangt uh, meters groot in het racecontrol. Oké, nou, zo, leer je nog wat, hè? ik ben eigenlijk... inderdaad, er hangt een, de baan, de, track, de tracker. Ja. En uh, de tijdenscherm hangt er. Oh ja, en de, de, wat de tijden van de diverse eh, coureurs zijn. Ik ben eigenlijk nooit verder gekomen dan mijn eigen auto te rijden. Driving my car. En Barbara Morgenstern uh, zingt daarover. Barbara Morgenstern, Driving My Car. Oh, eh, ja, het is natuurlijk een eh, beetje improviseren vanuit deze uh, studio. Dus af en toe is er een... ik heb niet zelf de muziek voor me. Dat doet een technicus. En ja, we hebben even problemen om het juiste nummer te vinden. Hij is er. Radio. En eh, dan hebben we ook te maken, we zitten hier boven de, pitch. En er zijn natuurlijk ook cars. En is eh, een mooi nummer over gemaakt door Bob Broek en Zoot Sims. Eh, Morning Fun 1956. Laat hem maar horen. was natuurlijk eh, eh, Bob Brookmeyer en So Sims met Boxcars. Volgende is Bob Men Driving My Car. En ja, in oh, noord kijkt, lijkt zie je toch wel heel pop op geworden. Dit is eigenlijk van een stukje eh, When Meets Pop. Bobby McFarlane. Nothing. dat was natuurlijk Bobby McFerrin. En je herkent natuurlijk dat dit een nummertje van de Beatles was. En uit de 60 jaren, dacht ik zo uit mijn hoofd. Het volgende wat ik heb klaargezet is een prachtig nummer, Stolen Moments. Iedereen kent dat in de uitvoering van Oliver Nelson. Maar dit is een vocale uitvoering. En die wordt gezongen door Carmen McRae en Betty Carter. Komt allemaal van een cd'tje of Betty Carter Duets uit 1987. Live at the Great American Music Hall. all our stolen little The many times they are such precious moments that are only for us to. Whenever I know you're not here, it's so hard to remember when you disappear. called an affair. precious stolen moments that are only for us to whenever gone. No, yeah, it's hard to remember with your face always there in front of me, dear. But you belong to. But you Deze uitvoering van Carmen McRae en Betty Carter duurt nou, veel korter dan de origineel van Oliver Nelson. Die duurt zo rond mijn hoofd. Maar Kaal is het een prachtig voeren. Dan hebben we klaar een, een uit Engeland, jazzzangeres. Haar naam is Cleo. Heeft ook jazzshows BBC gehad. Eh, eh, een jazzer tegenwoordig. En het is een nummer haar CD TC. It's toen uit 2000. What good is melody? What good is music? If it ain't possessing something sweet, it ain't the melody. It got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't Race Radio. Alleen op ZFM. Deze dame Claire Thiel, die, eh, ja, is zeker de moeite waard. En eh, als je van, eh, zij heeft echt een fantastisch jazzprogramma. Als je, dat, als je op Google zoekt bij Claire Thiel, dan kom je er vanzelf terecht. En het is allemaal mainstream jazz wat zij draait. ja, ik zit hier nog steeds op het circuit. Het is nog steeds prachtig weer. Er rijden nog steeds auto's. ja, ik heb het wel het idee dat deze oude auto's meer lawaai maken dan de nieuwe auto's die tegenwoordig rondrijden. Nou, niet een klein beetje ook. niet een klein beetje wordt hier gezegd. Dus het is echt af en toe een hels kabaal. Maar het is wel een mooi geluid om te horen. Eh, het volgende wat ik heb klaargezet. Je hebt, je hebt zo'n autoprogramma dat heet Top Gear. Maar er is vroeger ook op de BBC een Top Gear radioprogramma geweest. En daar werden, speelden bands live muziek. En onder andere Jethro Tull speelde daar het nummertje Boeré. En moet je luisteren, dat is toch best jazz. あれ Jethro Tull was dat. Uit het eh, fameuze programma Top Gear. Het programma draaide tussen 1964 en 1975. Heel veel bands speelden daar. En de laatste jaren wordt ook regelmatig door de BBC eh, cd's uitgebracht... van opnames uit die periode. Van alle topgroepen eigenlijk. Eh, iets heel anders is Houston Person. En die heeft een nummertje op ja, de bekende saxofonist. Het, het bekende nummer van David Gates, If... FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn nog steeds op het circuit. En eh, de Masters GT Trophy, Trophy Race 2 gaat zo beginnen. Die begint om 5 voor 11. Tot, eh, dat duurt 40 minuten en dan... Eh, ja, dan, gaat, dan hebben ze om 11.40 uur de demo, de Dutch Constructeurs. En nu gaan we terug naar Oko. Oké, en ik heb een nummertje klaarstaan, een heel bekend nummer, Monin. En eh, dat is natuurlijk eh, bekend van Art Blakey en zijn eh, Jazz Messengers. Maar nu in uitvoering van Lambert, Hendricks en Ross. Dat was Annie Ross, een bekende zangeres. Monin. Every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Every Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really and truly pray, somebody will come and make me relief be morning, find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try to find some relief, find some relief. Ja, dat was natuurlijk Lambert Hendricks en Ross Monin. Heel bekend nummer, heel mooi nummer ook. En ja, gek op auto's. Dat is eigenlijk iedereen die hier rondloopt natuurlijk. Eh, iedereen kijkt zo verlekkerd naar al die mooie wagens die hier staan. En eh, dat is echt genieten. En iemand die daar een mooi nummer over gemaakt heeft is Ray Cooder. Crazy About an Automobile. you my story. Go on, tell about it. Go on, tell about it, Just what I've been doing. What you been doing, bro? Well, you know, I used to be particular about the women that I picked. Uh-huh. Yeah. They used to be tender, lean, and tall. That's all. Ooh, shit. But the way things has been going, I take them knock kneed and bow legged. What? I'll even take them all. Oh no, man. I'll tell you why. Please tell me why. Every woman I know is crazy about an automobile. Every woman I know is crazy about an automobile. And here I am standing with nothing but rubber heels. say walking women home is a thing of the past. Women wants to ride and ride around in class. Some like Cadillacs, boys. Some like foes. And some like anything as long as it rolls. Crazy about an automobile. That's right one thing I want to tell you. Said riding and loving just can't be beat. And your woman in your own front seat. Now she can play with your keys, shift your gears, and turn on your radio just loud enough to hear. Now she can turn up your heat and flip on your fan, and then you start rolling just as fast as you can. Crazy. I get some money, I just got to get me some kind of automobile. You don't seem like the women in this town just don't pay no attention to you unless you're driving. Hey, look at that big, fine Buick over there. Ooh, I like that one. Hey, now look like someone left the keys in it. Now, let's take a ride but a rubber Ja, prachtig nummer van Ray Cooder. En dat gaat natuurlijk over dames die graag meerijden in auto's. En heren die aan het stuur zitten en met hun auto voorrijden. En vrouwen die van mooie auto's houden. Nou, die lopen hier vast ook wel rond. Een bekende bassist die hierop meespeelde was Jim Keltner. En dan heb ik nog klaarstaan voor de, pauze, voor de klok van 11 uur. Het eerste uur van ZFM Jazz en Race Radio zit er bijna op. Rita Reis, een Slow Hot Wind samen met Dutch Swing College Band. Hoe lang duurt deze? 3, eh, Oh, dit is tot aan de klok van... Uh...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 I've been invited on dates, yeah. Might have gone, but what for? Just couldn't stand it without you. Don't get around much anymore. much anymore. Thought I'd visit a club. Got as far as the door. Somebody asked me about you.